Dat advies komt van de gezamenlijke Nederlandse patiëntenorganisaties. Die dringen er verder bij de politieke partijen op aan om een eind te maken aan de bureaucratie in de zorg. Zo gaat er veel geld naar het toezicht op de zorg en naar de controle daarop. Bij de verkiezingen van woensdag zijn het CDA-kamerlid Sabine Uitslag en D66-kandidaat Pia Dijkstra met voorkeurstemmen gekozen. Dat heeft de kiesraad bekendgemaakt. Er waren nog meer kandidaten die zelf genoeg stemmen haalden voor een zetel, maar die stonden al op een verkiesbare plaats. Onder hen is PVV-kamerlid Brinkman. Het windmolenpark in de Noordoostpolder en het IJsselmeer wordt iets kleiner dan de bedoeling was. Van de 86 windmolens worden er 7 geschrapt. Minister Van der Hoeven wil daarmee het beschermde dorpsgezicht van Urk enigszins ontzien. En ze doet dat op aandringen van de Tweede Kamer. De identificatie van de 70 Nederlanders die omkwamen bij de vliegramp in Tripoli is voltooid. Vanochtend zijn de laatste drie lichamen in Nederland aangekomen. Minister Verhagen is tevreden over het werk van de forensisch experts en heeft ook de Libische autoriteiten geprezen voor hun medewerking. De ANWB adviseert om in Frankrijk geen E10 te tanken. In die brandstof zit ethanol en kan misschien op lange termijn schade aan de auto veroorzaken. Bij sommige tankstations in Frankrijk wordt E10 verkocht als vervanger van euro 95. De ANWB raadt automobilisten aan om Super Plus 98 te tanken als er bij de pomp geen euro 95 te koop is.